Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Canada heeft ook de tweede steekpartijverdachte gevonden. Afgelopen weekend staken hij en zijn broer 10 mensen dood. 18 anderen raakten gewond. De mannen gingen daarna op de vlucht. Eén werd begin deze week al doodgevonden en ook de tweede broer is dood. Hij pleegde mogelijk zelfmoord nadat hij was opgepakt. De politie baalt, want ze hebben geen idee waarom de twee om zich heen begonnen te steken. No, and, and unfortunately, you know, um, now that Miles is deceased, we may never have an understanding of that motivation. You witnesses and people around him only have so much information. His motivation may at this time and forever only be known to Miles. De asieldeal van het kabinet is vooral slecht voor jonge asielzoekers... die in hun eentje naar ons land zijn gereisd. Volgens deskundigen duurt het straks langer voordat zij hun ouders weer kunnen terugzien... omdat die pas over mogen komen als er woonruimte is gevonden. Later vandaag praat de Tweede Kamer over die asieldeal. In de haven van Moerdijk in Brabant wordt weer gezocht naar een vermiste matroos. Zijn kapitein zag hem gisteren naar de achterkant van hun schip lopen... maar hij kwam niet meer terug... Er werd al met een drone en een sonarboot naar hem gezocht... maar er is alleen een pet teruggevonden. Hospiteren voor een plekje in jouw studentenstad. Ja, daar vervolgens met Tigman zitten en uiteindelijk dikke pech. Je hebt de kamer niet gekregen. Het is een drama voor studenten om een kamer te vinden. En opnieuw is het tekort in een jaar tijd gestegen. Studentenhuizen komen er nauwelijks bij, vertelt de studentenvakbond. We zien ook dat er veel meer studio's bijgebouwd worden dan er kamers worden bijgebouwd. En dat is voornamelijk omdat er ook regels eh, voor zijn. En door die regels is het aantrekkelijker voor investeerders om studios te bouwen. We zien dat studio's ook enorm bijdragen aan vereenzaming onder studenten. Het kabinet komt vandaag met een plan om in acht jaar tijd 60.000 extra studentenwoningen te bouwen. En het weer nog een wisselvallig dagje met flinke buien. Vanmiddag wordt het wel iets vaker droog en breekt de zon ook af en toe door. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. De files lossen nu geleidelijk aan wel op. De files vanaf een kwartier vertraging die staan op de A1 naar Amsterdam... tussen Naarden en Knaalpunt Diemen, 12 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Knaalpunt Amstel... 15 kilometer met een half uur oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep, 13 kilometer. Dan de A9 vanuit Alkmaar tussen Akersloot en Knaalpunt Rotterpolderplein, 11 kilometer.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 Ik kan niet alleen. your goal. Since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en you I was falling apart, so caught in the dark. Now that you're gone, I see it. You were out of my way. so much has changed So where did you go? Tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you A little lost without you, my darling count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Well tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone to stay I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.